en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Sometimes my mind plays tricks on me. It all alweer eh, ruim 26 eh, jaar oud, dat album eh, Dookie, waar het vanaf kwam. Ook nog When I Come Around stond er ook op. En Longview, ook een van mijn favoriete Green Days. Dit was toch wel de meest bekende van Green Day, Basket Case. En ja, Billy Joe Armstrong, hij werd twee dagen terug op maandag werd hij alweer 48 jaar. nou, happy birthday Billy Joe Armstrong het eh, was eh, Best Kid Case, ook nog de Naked and Famous pet Punching in the Dream. En daar nog voor eh, de Foo Fighters met uh, Best of You. Ehm, stond op een album In Your Honor. Um, Foo Fighters die hebben trouwens hun nieuwe album af. Hebben ze laatst bekendgemaakt in een andere radioshow. Er komen trouwens ook drie Europese shows aan. Eentje in Duitsland, Spanje en Frankrijk. Er is nog niks aangekondigd voor België en voor Nederland. En de Foo Fighters dus ze gaan ook in Noord-Amerika toeren. Ehm, want ja, dit jaar bestaat de band 25 jaar. Dus 1995 zijn ze al, zijn ze eh, actief. Dit jaar dus hun 25-jarig jubileum. En ja, ze gaan dus alle plekken eh, waar ze in 1995 eh, met ja, die eerste tour dus een keer een concert hebben gedaan. Die gaan ze allemaal nog een keer bezoeken. Maar ja, je raadt het dus al, dat is alleen in Noord-Amerika. Dus Nederland en België laat nog even op zich wachten. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit voor dit festivalseizoen. Hey, welkom, goedenavond. Welkom bij een nieuwe Going Underground. ja, we zijn een, een uurtje eerder begonnen. Ehm, dat is eh, vanaf deze week, is dat eh, ja, gewoon iedere week. Eh, we zijn even de eerste anderhalve maand tussen 9 en 11 van start gegaan met dit programma Going on the Ground. Maar vanaf deze week dus een uur eerder. Dus ja, vanaf iedere week dus een uur langer de beste alternatieve muziek. denk aan de alle alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave, punk. Dat komt allemaal hier voorbij. Dus ja, zo, nog net zo voor het carnavalsweekend. Ja, gewoon nog even tijd voor goede muziek. En ook heel veel veel nieuwe muziek. Ehm, ik heb eh, vanavond eh, nieuwe muziek voor je voor, van eh, onder andere King Princess, Billie Eilish, Tame Impala, Nefino Rayliff, The Strokes en ehm, ja, ook de nieuwe Pearl Jam. Ja, want die verscheen namelijk gisteren. Als ik dan toch begin met Foo Fighters, The Best of You. Het is inderdaad vanavond The Best of You and Me. Want ja, ik laat jou dingen horen, maar jij hopelijk mij ook iets. Ehm, heb jij eh, een, favoriete alternatieve plaat, dan eh, mag, je die, eh, mag je die doorgeven. Doe je heel makkelijk via 013 54 1344 of via de digitale brievenbus facebook.com slash ground alternative radio. En nou ja, dan mag je je favoriete ja, liedje achterlaten. Het is eigenlijk de Discover Daily van Goorlen dit. Ehm, dus ja, misschien zit je wel midden in een Netflix-serie. Tenminste, niet op dit moment, want ik ben nu naar deze, dit radioprogramma aan het luisteren. Ehm, maar heb je daar iets, iets gaafs in ontdekt? Misschien heb je laatst wel een concert eh, bezocht en heb je een heel, voor, ja, heel nieuw voorprogramma leren kennen. Eh, kortom, eh, een liedje, waar heb je zin in? laat het even weten. 013 504 1344 of facebook.com slash going underground alternative radio. Maar om jou even wat denktijd te geven, ehm, ja, start ik dan zelf altijd met een nieuw liedje. En gisteren kwam je dus uit deze nieuwe Pearl Jam. Ehm, hij heet Superblood Wolf Moon. Dat is de nieuwe zin al. van Pearl Jam, Superblood Wolf Moon. Een eh, maand geleden toen werden we al uh, getrakteerd op een nieuwe track, Dance of the Clairvoyance. Uh, er komt een nieuw album aan van Pearl Jam, 27 maart 2020. Dan gaat het uitkomen, het elfde album, Gigaton, zo gaat het heten. De, ja, het eerste album van de band in maar liefst zeven lange jaren. Oh, zo lang heeft het geduurd. En ja, de vorige single die was eh, wat meer modern, een beetje elektronisch. Uh, baslijntje zat er ook in. En eh, ja, dit is gewoon echt weer het ruige grunge geluid wat we van ze gewend zijn. de nieuwe van Pearl Jam, Super Blood Wolf Moon. En ik dacht van, dan kan ik wel even een mooie brug maken naar de volgende plaat. Het zijn er zelfs twee van Wolf Moon, Super Blood Wolf Moon. Dan naar Wolf Mother met hun plaat New Moon Rising. Ja, ik vind het mooi bedacht hoor. Die doen we gewoon even lekker achteraan. We gaan gewoon even lekker door met de gitaren. nog altijd lekker dit. Eh, het was het, uh, ja, de, de, van eh, deze Noord-Ierse rockers. Of in die punk, punk bandje The Undertones. Met Virgil Sharkey op vocalen. Hè. Later scoorde hij nog een nummer 1 net hier in Nederland. Met A Good Heart These Days is Hard to Find. Maar daarvoor zat hij dus in het bandje The Undertones. Maakte ook al behoorlijk hier platen. Daarvoor Wolfmother en The New Moon Rising. Die, ja, die hoort best wel vaak wat van die debuutplaat. met Joker and the Fever op en Woman. Ik dacht ik ga voor gewoon voor eh, iets minder bekends. Eh, wat ze daarna nog eh, uitbrachten en wat ook heel fijn was. New Moon Rising. ik heb iets nieuws voor je. Ik heb het afgelopen vrijdag gedraaid. Ik heb het afgelopen woensdag, dus vorige week, heb ik het al de eerste keer aan je laten horen. En ik ben zo verliefd op dit, op dit nieuwe liedje. Ik ben hier zo... Ik vind dit zo verschrikkelijk goed. niet normaal. Het gaat om de nieuwe single van King Princess. Vorige week, toen kwam hij uit. Er is inmiddels ook een deluxe versie verschenen van haar ja, debuut album Cheap Queen dat vorig jaar oktober uitkwam. Deze nieuwe single die, eh, ja, die is er nou bijgeperst. En dit vind ik zo verschrikkelijk goed. Het duurt vijf minuten. De eerste twee minuten gewoon niks aan de hand. Ja, mooi liedje. En na twee minuten dan barst het open. En gitaren en... Ach man, het breekt helemaal open. King ehm, Kim Princess, de nieuwe single. Ik, ja, ik ga hem de komende tijd, de komende weken gewoon nog eh, aan je voorschoten. Want wat is dit goed. Kim Princess, Ohio. Has it been in the higher babe? Do you think about me when you're going home? Cause I've been getting rich, but everything I love is broke. So what's good? Is it me or is it? you? Are you getting what you need? Is it hard to roll a J without me laying by your knees? Cause I've been getting paid, but my best girl ain't next to me. So what's good? Is it me or is it you? So what's good? Is it me or is it him? Cause when I think about it, I'm you. All I wanna do. So what's good? Is it me or is it you? was goed, hè? Dat was good one. Ja, dat dacht ik wel. Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl lokaleomopgoorlen.nl First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood in the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day. If you ask her what she had for breakfast, this is what she'd say Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, inside it on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee. Pacific Jam. Cynthia wore the prettiest dress, but different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Me and Lucy opened it when Cynthia won around. Lucy cried, almost died. You know what we found? Maple syrup jam, butterscotch clouds, tangerine, and a side on her hand let your mind free in it, maybe you'd understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Oh. oh, oh. Cynthia had a happy face just like the one she draws on every wall, in every school. But it's alright, it's for worthy cause. Gone I keep saying stop fish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, side of a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Stop fish and coffee. We'll surf and jam. Uh-huh. Prince, signed to the Times account vanaf 1987. Starfish and Coffee. Nou, die koffie morgenochtend weer. En ehm, ja, de hits, dat waren eigenlijk eh, de, natuurlijk de titeltrack zelf. Eh, maar ook ehm, You Got The Look stond er ook op. If I Was Your Girlfriend. I Could Never Take The Place Of Your Man. Even kijken, The Cross is ook nog wel eh, redelijk bekend. maar deze, ja, dit, dit, is gewoon een albumstuk. Hoor je, hoor je nooit. En daarom zo leuk. Prince, Starfish and Coffee. En dan Prince gedraaid na de nieuwe van King, Princess. Ja... Kankanensi, Hedonism, Just Because You Feel Good. En 1 eh, november, dan komen ze naar de AFAS Live. Ja, ze komen gewoon eh, in Nederland optreden. Eh, vrijdag 21 februari, dat is al komende vrijdag om 10 uur. Dan gaan de kaarten in de verkoop. Skankanensi, dus Hedonism en daarvoor dus ook nog Prince en Starfish en Coffee. Kan je weer wat, wat nieuws laten horen. Ehm, de afgelopen vrijdag, toen kwam het nieuwe album van in Pala uit. Eh, Australische band, vierde album, zo, uh, The Slow Rush, zo heet het. Ehm, echt ontzettend eh, ja, belangrijke band voor mij, Tame Impala. Want ja, ehm, het is niet muziek die ja, in de top 40 vindt. Het zit een beetje op het randje van alternatief en commerciële geluid, zeg maar. Ehm, en ja, in de top 40 heb je eigenlijk tegenwoordig alleen nog maar eh, echt van die, eh, van die popliedjes. Nou, ik ben er niet meer eh, tegenwoordig van. En dit is echt één van de grootste bands ter wereld op dit moment, denk ik wel. Die ook echt ja, teruggrijpen naar die sound waar ik heel erg van hou. Jaren 60, 70, Psychedelische randje zit er eigenlijk altijd wel aan. Eén album nog meer dan het ander. Het vorige album Currents uit 2015, dat was heel erg poppy. Dit is weer een beetje back to the roots. Echt dat psychedelische rock, pop achtig geluid. Dat eh, is weer helemaal terug. Elektronisch ook een beetje. Ehm, afgelopen jaar hebben ze echt al eh, behoorlijk wat singles uitgebracht. Patience, Borderline, It Might Be Time, Last in Yesterday. Ehm, en dat nieuwe album dat is dus afgelopen vrijdag uitgekomen. 12 tracks eh, staan erop. duurt 57 minuten bij elkaar. En ik dacht, ehm, ik ga gewoon ieder uur een, ander, ja, een andere albumtrack draaien. Dus ja, mocht je het album nog niet geluisterd hebben als een van de weinigen, dan eh, ga, je, ga, je hier in ieder geval drie albumtracks horen. Ieder uur een, eh, een andere. Eh, en we beginnen gewoon ehm, ja, met de openingstrack. Dat is trackje 1. Ehm, en die heet One More Year. Nieuwe muziek van Tame Impala. Of the De omroep voor Goorlen en Riool.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 Het was eh, One More Year. We blijven in de rock and roll, rock and roll high school, The Ramones. Hij stopt er in één keer mee. Um, ehm, the Maroons dan. Eh, en eh, Rock and Roll High School. I don't care about history. Cause that's not where I want to be. Eh, niet zin op de radiomaten. Um, ehm, ik ga weer ja, wat nieuws laten, laten horen. afgelopen vrijdag, toen kwam het uit. Het derde solo-album van Nefino Rateliff. Dat album heet And It's Still Alright. Mooi liedje ook. Er zijn al een aantal promoties, singeltjes ook vanaf gekomen. dit is gewoon een albumtrekje wat er ook op staat. Want ja, Tame Impala is niet het enige album eh, wat is dus, eh, verschenen is, de dus Slow Rush. Ook dit is Nevino Radcliffe en eh, Zonder de Night Sweats, Expecting to Lose. What makes you sad? What makes you blue? I'm all in red. It'll get you through tonight. Who did you razz? Who starts the coup? You went on a fast with no way to lose. You said to name. sin, I'll lay on the truth. You're a prisoner by day, expecting to lose. Stand in the water, baby, it'll get you through tonight. Never Know Where It Live. Afgelopen vrijdag toen kwam zijn derde soloalbum uit en het is Still Alright en dit staat er ook op, Expecting to Lose. Afgelopen maandag overleed eh, de Britse producer en DJ Andrew Weddowhall. Eh, geen ramp als je hem niet kent, hij is eh, overleden op een 56-jarige leeftijd. Hij begon een beetje in de acid house periode, eind jaren 80. Werd vooral bekend als ja, eigenlijk een remixer, onder andere New Order heeft hij gedaan, Happy Mondays, um, Björk ook, weet ik het toevallig in mijn hoofd. En daarnaast heeft hij ook het album Screamadelica van Primal Scream medegebracht. Het was een zeer belangrijke plaat in eh, de Manchester scene. Um, later eh, hebben ze nog een ander hitje gescoord. Dat was Rux. Dat ken je, misschien, dat ken je sowieso. Ehm, hij eh, overleed aan long, long oh, moet goed zeggen, longembolie. 56 jaar werd hij en nou ja, dit produceerde hij dus onder andere mee. Ehm, een klein hitje van Primal, Scream. Dit is Loaded. Just what is it that you want to do? we want to be free. We want to be free to, to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free to, to do Dit is het regionieuws. Afgelopen dinsdag bereikte het appartementencomplex Wonen in Goorlen samen, Wings, op de hoek van de Thomas van Diesenstraat en de Kloosterstraat het hoogste punt. Het werd onderstreept met het hijsen van een driekleur door de toekomstige bewoners Joep Verhoepen en Mout van de Jacht. Het gebouw wordt in november opgeleverd bouw is geschikt voor de bewoning, de begeleiding en de ondersteuning van 14 lopers en rolstoelers. 15 jaar geleden werd het Ouderinitiatief opgericht en in juni vorig jaar hebben de jonge toekomstige bewoners de eerste schep in de grond gezet. De bouw van het complex verloopt voorspoedig, zo zegt Henk van der Loo. Hij is de voorzitter van de vereniging. Mocht je nou je carnavalskleding zat zijn van vorig jaar en denkt van nou ik wil wel nieuwe carnavalskleding, maar ik wil er niet te veel geld in uitgeven, dan kun je natuurlijk ook carnavalskleding gaan ruilen. In de spoorzone in Tilburg hebben ze een levendige pekskusruilhandel. Zo werd er een idee opgezet voor carnavalspakjes die je kunt ruilen die er nog goed uitzien en ook geld waard zijn. De ruil wordt op poten gezet en uitgevoerd door de jongens van de nieuwe werkplaats. Het is een onderdeel van Amarant. Er zitten wel een paar regels aan. Je kunt geen boerenkiel met de opdruk 2019 ruilen tegen een duur pakje. Voor ieder ingeleverd item krijgen de ruilers muntjes en daarmee kunnen ze dan een pakje kopen. Voor de ruil wordt ook samengewerkt met Theater de Boemel. Daar is tot en met vrijdag een pop-up winkel te vinden die ingericht is door de deelnemers van de nieuwe werkplaats. Je kunt daar je carnavalspakken ruilen van 1 tot 4 uur. Tot zover het regionieuws. Oké, dankjewel Rick. Eh, even kijken hoor, ik heb, eh, de, ik heb de spotjes Man, man, man, dit had je natuurlijk helemaal voor kunnen bereiden. Maarten. Uh, even kijken, de spotjes, die was ik aan het zoeken inderdaad. Oh ja, zometeen trouwens, dan gaan we het heel even hebben over Universal. Dat heeft namelijk voor het eerst in een rechtszaak bekendgemaakt... welke band mastertapes beschadigd zijn in een brand. volgens mij 2008, 12 jaar geleden. Ehm, en verder ook gewoon heel veel muziek.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 Maar sinds vandaag ja, zijn we gewoon een uurtje eerder begonnen. Ehm, en duurt het programma dus van, van 8 tot 11. Dus mocht je later ingeschakeld zijn, Welkom. Dit, eh, je bent midden in de walhalla van de, de alternatieve muziek. Tot 11 uur vanavond eh, is dit nog uh, Going Underground op lokale hoerp En wat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan via de digitale brievenbus 013 504 1344 of via facebook.com slash Going Underground Alternative Radio. En nou ja, denk een beetje in het, in het hoekje... Ja, ehm, nou, alles, alle alternatieve indie dinnetjes, eh, punk, new wave, metal. Ehm, het, ben zo gek mogelijk. En eh, ja, laat het ons weten, wat wil je horen? Ehm, afgelopen vrijdag, eh, hè, dat is een beetje traditie rond deze tijd van het jaar. Dat iedere, iedere vrijdag rond 4 uur, ehm, als het dan 4 uur is geweest, dan komt er echt precies op tijd. Komt Rock Werchter weer met een hele bak nieuwe namen. Eh, ook afgelopen vrijdag zijn er weer een eh, hoop namen toegevoegd. Ehm, onder andere Bombay Bicycle Club, Inhaler, Easy Life. Allemaal toegevoegd aan het affiche. Ehm, het is echt een, eh, een hele lange lijst. ik, neem even gewoon een paar snel een, wat dingen met je door. ook op dat festival Liana La Havas, Apart, Mabel, The Def South, Sam the Great, Evie de Visser komt ook, Last International, Tyler Childers, uh, eh, Whiffney, Gang of Youths, ja, eh, Mark Rebillet, Brass Against, Pop, GC Stewart. Ja, en dan komen er nog allemaal bekende dingen. Ja, Oh Wonder is nog heel even moeite waard. Uh, you Baving, de Marcus King Band zal er ook staan. en Glints komen allemaal naar dat festival. En ja, eerder waren er ook al een hoop namen aan toegevoegd. Ehm, om maar even een paar eh, headliners te noemen. Pearl Jam, Pixies, Beck, eh, Liam Gallagher, Kendrick Lamar, 21 Pilots, Faith No More, ehm, en even kijken, System of a Down, Volbeat, Tom York. En ook deze gasten die komen naar het eh, festival. Ze komen ook naar Best Kept Secret, dus je hoeft niet per se naar België als je ze wil zien. En dan heb ik het over The Strokes. Vrijdag, dan zijn zij de headliner. En gisteren, toen kwam er een nieuwe single in één keer eh, uit het niets van uh, The Strokes. De tweede single in korte tijd. Dit is Bad Decisions. Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show, the horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so, so absurd. to say the first word, so you're waiting and waiting and the only reason that you came is to what you're scared for. Why don't you always do the same? It's what you're there for, don't you know the lights are flashing down in here tonight? And so my exchange is impolite to go and mention your name. Instead, you'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what are you scared for? Why don't you always do the same? It's what you dirty little swine. Hoping they're looking for you. Sure, you'll be rummaging through. And I said, the shit shot." horror. Arctic Monkeys en Dancing Shoes. Ja, Alex Turner, hij zong het zelf. Hè. I, just wanted to, uh, I just wanted to be one of the strokes op eh, dat laatste album van de eh, Arctic Monkeys. Ehm, hoe heet het ook weer? Tranquility Base Hotel en Casino. Ja, met 4 out of 5 op en, uh, en zo. was een andere track waar die, in, uh, waar die het zon. Eh, de nieuwe single van The Strokes, gisteren uitgekomen. Bad Decisions. En ja, er komt bijna een nieuw album aan van The Strokes. Ehm, net zoals Pearl Jam ook de eerste in maar liefst zeven jaar tijd. The New Abnormal, zo gaat het heten. Zesde album wordt het. En At The Door, die heb je misschien al gehoord. Die kwam vorige week woensdag uit. dat was eigenlijk een... zo ja, soort promo En dit is dan echt de officiële nieuwe single met clip en alles op en eraan. Die heet Bad Decisions. Ehm, en dit zijn de specials met... Too much too young. Specials, Too Much Too Young Live. Ja, ja, ja, ja applaus voor de klapsel. Ik eh, ga zo meteen eh, wat verzoekjes eh, draaien. Eerst even wat nieuws. Ehm, dit is, ja, ik, Sportsteam. Ja, daar ga ik het even over hebben. Ehm, die hebben een eh, aantal singles en EP's uitgebracht. Komen nu met een debuutalbum. Ehm, dat gaat heten Deep Down Happy. Dat komt uit op 3 april dit jaar. En ehm, ja, dat heeft even geduurd. Hè, want er kwamen best dus veel singles uit, veel EP's. ja, de plaat gaat dus heten Deep Down Happy. Is eh, opgenomen met Burke Reed. Dat is eh, de producer van onder andere Courtney Barnett, Vorige week nog gedraaid. en op het album, laten ze ook weten, zullen zoveel mogelijk nieuwe tracks staan. Dus dat is eh, in ieder geval heel fijn. Ook in ieder geval eh, hier in Nederland gebeurt ook eh, heel veel rondom de band, sportsteam. Ehm, ze speelden vorig jaar al veel shows hier in Nederland. En ook dit jaar staan er weer een aantal op schema. twee in Echo, ook in, in even kijken, Twee in Echo en festivalshows op Westrock. Welcome to the Village staan ze ook. Zwarte Cross en Douwpop. Dus je hebt in ieder geval genoeg kans om de band eh, live te zien. En eh, even kijken op de platen. Even kijken welke dan singles er dan allemaal op staan. Here It Comes Again staat er op de races. Fishing, Kutcher eh, komt er ook op te staan. En nu is het dus de eerste nieuwe single van het album. De nieuwe single van Sports Team. En ja, wat is hier lekker, wat is hier lekker. Here's the thing. Here's the thing. If you smile enough, then everybody smiles. Here's the thing. If you work a little harder, you'll get by. Here's the thing. Or you can trust a man who wears a suit and tie. So just lies, lies, lies, lies. Here's the thing. If your parents work to earn it, then it's yours. Here's the thing. And if you're barely getting by, then that's your fault. Here's the thing. Everything in life everything's alright. If you just close your eyes, then everything's alright. Hey, Mara wrote a song, now everything's alright. It's all just. Here's the thing. You're worth as much as all the luxury you buy. Here's the thing. The world will be okay if we stop taking flights. Here's the thing. And if you change the way you eat, you'll never die. It's all just lies, lies, lies, lies. Here's the thing. Companies care for the people they employ. fucking know you'll get it when you grow voor een eh, commerciële doorbraak was dit. Dus even kijken wat er meer stond op, op hetzelfde album. Ehm, oh ja, Stand natuurlijk. Popson 89. En deze, Orange Crush. Het was uh, eh, R.E.M. Daarvoor de nieuwe van Sportsteam. Here's the thing. Ehm, en ja, er is, eh, er is iets met, met R.E.M. Ehm, ja, kijk, het is, het is lang geleden. ik pak er even een muziekje bij. Ehm, ik weet niet of je het nog weet, maar ehm, de, ja, de Universal, eh, Universal Music eh, ehm, ja, hoe noem je, eh, hoe noem je dat? Eh, het magazijn, zeg maar, van eh, Universal Music, de platenmaatschappij. Ehm, er stond ooit in 2008 een magazijn ehm, van Universal Music stond er in, in brand. En zij hebben eigenlijk altijd gezegd van, nee, nee, geen schade. Ehm, er is helemaal niks verloren gegaan qua materiaal, zeg maar, wat daar opgenomen lag. maar wat blijkt nou? ja, wat denk je? Natuurlijk wel. Er is vorig jaar, eind vorig jaar, is een, eh, een artikel verschenen in de New York Times. En, en, ja, er zijn journalisten en die hebben onderzoek gedaan. En het blijkt nou dat er 500.000 masteropnames vernietigd, eh, vernietigd zijn. Eh, en ja, Universal die heeft dus voor het eerst in de rechtszaak bekendgemaakt van eh, welke bands mastertapes beschadigd zijn. Ehm, en het gaat dan om, ehm, ja, je zou niet denken, maar bij 500.000 masteropnames. Het gaat maar om 19 artiesten. Maar wel eh, ja, echt de, van de bovenste plank, zeg maar. onder andere van Nirvana, Soundgarden, Slayer, Elton John en dus ja, ook R.E.M. Daarom draaide ik ze. draaide ik ze. Orange Crush. Dat is toch wel een ehm, mooie onderzoek onderzoekje gedaan eh, door die journalisten van eh, ja, de New York Times. Um, eens even kijken, zometeen dan eh, weer drie New Wave tracks achter elkaar. Dus ja, waar heb je zin in? Ehm, laat het even weten. Ehm, ik draai alvast ja, een nou, toch wel redelijk bekende. Want dit was toch wel een, een redelijk hitje begin jaren 80 van Visage. Ik weet niet of je het nog kent, maar enige hitje van Visage. En ja, dit is, hoort toch wel bij eh, de New Wave. Maar welke New Wave wil jij horen? Laat het even weten. 013 544 1344 of facebook.com slash going ground alternative radio. En dan draaien we zo meteen eh, drie achter elkaar. Visage nu, Fate to Grey. Fade to Grey. Ja, lekker hoor, die synthesizers uh, eh, erdoorheen. Visages en uh, eh, Fate Grey. En heb je ook nog een fijne New Wave track, dan uh, laat hem even achter. Want dan gaan we er zo meteen gewoon drie eh, achter elkaar draaien. Het hoeft helemaal niet per se een, bekende te zijn. Ehm, in 01354 Of facebook.com slash going underground alternative radio. Ehm, het nieuwe album van uh, Tame Pala is uit. The Slow Rush. Ieder uur dan draaien we een albumtrack ervan. Vorig uur al One More Year gedraaid. Dit is trekje 2. Instant... Oh, Track je twee, ik ga een beetje Nederlands en Engels door elkaar praten. Track je Uh, Instant Destiny. Kom er maar, kom maar door. Lokale Omroep Goorlen. Beast achtergoed. De Beastie Boys. En Intergalactic. Zometeen drie New Wave tracks achter elkaar. Maar nu eerst de nieuwe van Sam Vender. Hold out. hard-headed hard boys capering from the stand. Shivering love sharing courts and one-liners, awaiting the late night dance. en Hold de nieuwe single die eh, afgelopen vrijdag uitkwam. Goed, ehm, ik ga eh, op dit moment drie nieuwe Wave tracks voor je achter elkaar eh, draaien. En er zit ook wat Nederlands fabrikaat tussen, dus dat is wel leuk. Ik heb namelijk voor je uitgezocht, in ieder geval uit jullie verzoekjes, New Music, The Nits en de Stranglers, vorige week ook al. Ja, we zitten een beetje in de Stranglers-bui eh, hier. Eh, al een aantal weken komen die eh, voorbij. Maar die drie die ga je in ieder geval achter elkaar horen. Te beginnen met New Music en Sanctuary. Komt van een, volgens mij is het debuutplaat zelfs uit 1980. From A to B. Dit was daarvan de single. was I reach out and take my piece of the cake. got to with it Wednesday. Dus even ja, drie nieuwe tracks achter elkaar. Jij koos ze uit. New Music, Sanctuary, dat hoorde je. Ook nog de Nits met uh, Tutti Ragazzi. Eh, die was leuk zeg. Ik ga volgende week gewoon nog een keer eh, nog, nog iets van de Nits draaien. En dit waren de Stranglers in Celebration of the European Female. Volgende week gewoon weer drie nieuwe tracks achter elkaar. Ehm, ja, dan gaan we maar naar het nieuws. Ja, dit is lokale Omroep De omroep voor Goorlen en Riel. het derde en laatste uurtje Going Underground op deze woensdagavond. Tot zometeen. Dit is het regionieuws. Afgelopen dinsdagavond werd Schellekens uitgezwaaid door Mark van Stappershoef. Hij houdt er na één jaar en negen maanden mee op. Schellekens is van lijst Riel Goorlen. Hij nam afgelopen dinsdag afscheid van de gemeenteraad. Hij moest toegeven dat zijn lijf de baan van wethouder niet aan kan. Stappershoef zei in de raad. Je had een weerbarstige portefeuille met veel individuele en tegenstrijdige belangen. Je stortte je daar met grote voortvarendheid en enthousiasme in, maar de afdeling gedoe en gedonder was altijd open, zo zegt de burgemeester tegen Schellekens. De politieke Schellekens blijft wel aan de zijlijn betrokken bij de politiek. Hij blijft als adviseur verbonden aan LRG. Voordat hij wethouder werd, ongeveer twee jaar geleden, zat hij ook in de gemeenteraad. De vorige periode was dat als fractievoorzitter. De man die afgelopen maandagavond zwaar gewond raakte bij een brand in Goorlen is overleden. De brandweer redde de man uit zijn brandende appartement aan het Koningsschild. Hij werd zwaar gewond meegenomen. Zijn gewonde hondje is toen met de dierenambulance meegegaan. De andere bewoners werden afgelopen maandag opgevangen in het fitnesscentrum wat onder de appartementen ligt. Binnen twee uur na de uitbraak konden zij uiteindelijk weer naar huis.